7 uur. Gert Kluk met het NOS Journaal. De man die tijdens de gijzeling in een supermarkt in Zuid-Frankrijk... vrijwillig de plek nam van een gegijzelde is overleden. Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken gezegd. President Macron prees de gendarme na afloop van de gijzeling gisteren als een held. Bij de gewapende actie in de supermarkt door een jihadist vielen gisteren twee doden. Eerder schoot de gijzelnemer een vrouw dood toen hij haar auto stal. De schutter werd bij de bevrijdingsactie door de politie doodgeschoten. President Trump probeert opnieuw transgenders uit het Amerikaanse leger te weren. Het gaat om transgenders die een operatie moeten ondergaan of die een hormoonbehandeling krijgen, zegt Trump in een nieuw memo. Het Witte Huis zegt dat de maatregel ervoor moet zorgen dat het Amerikaanse leger de vereiste mentale en fysieke voorwaarden kan stellen aan recruten. Noord- en Zuid-Korea zijn het eens geworden over een nieuw overleg op hoog niveau. Het moet volgende week donderdag worden gehouden in de grensplaats Panmunjom, heeft Zuid-Korea bekendgemaakt. Het is de voorbereiding van de top eind april tussen de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un en de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in. Het aantal mensen dat thuiswerkt is het de afgelopen vijf jaar met 300.000 gegroeid, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ruim 3 miljoen mensen werken geheel of gedeeltelijk thuis. Mannen werken vaker thuis dan vrouwen, maar vrouwen hebben die achterstand bijna ingehaald, zegt het CBS. Vrouwen die thuiswerken hebben in veel gevallen een creatief of taalkundig beroep. Bij mannen zijn het vooral ICT'ers. Ronald Koeman is zijn debuut als bondscoach begonnen met een nederlaag. In de oefenwedstrijd tegen Engeland verloor Oranje in de arena met 0-1. Voor de wedstrijd werden in het centrum van Amsterdam zeker 90 voetbalsupporters uit Engeland opgepakt. Ze zich op de wallen misdragen. Het weer bewolkt wat regen of motregen. In het zuidoosten ook wat zon. Het wordt 9 tot 13 graden.